Hoy sé que tú ya no me pura, todita tu mentira, que maldita mala suerte la mía que aquel día tengo cama, baby. Te digo con disimulo que tengo la camisa camisa negra, ya tu amor no me interesa. Lo que ayer me supo a gloria, hoy me sabe a pura miércoles por la tarde y tú que no llegas, ni siquiera muestras señas. Y yo con la camisa negra y tus maletas en la puerta, mal parece que solo me quedé. Y fue pura todita tu mentira, que maldita mala suerte la mía, que aquel día te encontré tengo, tengo la camisa negra, porque negra tengo el alma.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 zoals eerder gemeld, maar door één, zegt het Pentagon. De vaccins die Nederland gebruikt bieden ook voldoende bescherming tegen ernstige ziekten... als mensen besmet zijn geraakt met de Delta-variant van het coronavirus. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM. Cristiano Ronaldo keert na 12 jaar weer terug bij Manchester United. De club heeft officieel bevestigd dat er een akkoord is met het Italiaanse Juventus... over een overstap van de Portugese stervoetballer. Het weer. Morgen vallen in de ochtend de meeste buien. Vooral in de middag in het westen wat vaker zon.